Als je het plan hebt om naar Denemarken op vakantie te gaan... moet je er rekening mee houden dat er vaker willekeurig gecontroleerd wordt. In Zweden gelden al strengere grenscontroles. Meer mensen hebben dit jaar hun belastingaangifte niet gedaan. Volgens nu.nl hebben bijna 200.000 mensen het digitale formuliertje niet ingevuld. Eh, dat is twee keer zoveel als vorig jaar. Er zijn verschillende verklaringen voor, zegt de Belastingdienst. Sommige mensen zeggen echt, nou ja, ik ben het helemaal vergeten. Of ik had er geen tijd voor. Ik heb bijvoorbeeld midden in een verbouwing gezeten in die twee maanden. En ik heb er gewoon geen tijd voor gehad. En anderen zeggen inderdaad dat het heel erg moeilijk is. Dat ze in een hele specifieke situatie zitten waar ze eigenlijk niet zo goed uitkomen. De komende tijd doet de Belastingdienst is nog een extra belrondje om mensen te herinneren om hun aangifte te doen. De tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. Experts maken zich zorgen. Het beestje kan ziektes zoals knokkelkoorts en zika overdragen. In 2020 werd hij in twee woonwijken aangetroffen. Dit jaar is hij al in twaalf wijken gespot. De Voedsel- en Warenautoriteit probeert hem zoveel mogelijk uit te roeien. En er ontstaan steeds vaker branden in vuilniswagens. Dat komt doordat mensen accu's en batterijen bij het huisvuil dumpen, zegt deze vuilnisman. Als er een brand ontstaat, dan komt dat door een accu die in de vuilnisauto zeg maar, geperst wordt. En de lithiumaccu's hebben als nadelige bij, eh, bijkomstigheid... dat op het moment dat ze doorboord worden of eh, gebroken gaan worden... dat ze dan spontaan ontbranden. De fik in de wagens kan zorgen voor gevaarlijke situaties... en dus moeten de mensen op de vuilniswagen snel handelen. Moeten we gelijk de hele lading leeg en dan eh, is de brand weer inmiddels al onderweg en meestal na een paar minuten arriveert de brandweer dan en die kunnen dan de lading blussen. De schade van zo'n brand kan tonnen kosten, zegt de gemeente Rotterdam. Bewolkt eh, het weer. Eh, bewolkt en er vallen buien in het oosten en zuidoosten. Ook kans op onweer. Tussendoor is er een klein beetje ruimte voor de zon. En het wordt 18 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Nobody you. I can't take this anymore. Elvis, you Listen to her. Oh, she's like a nightmare. You know, when he's sad, that's right, Mom. I just, I just, Listen up. I, I just the only reason I'm together with you because of your dad.